Maar dat gaat dus mis, ontdekte RTV Drenthe. Nou, mensen die eh, zouden er inderdaad vijf dagen moeten verblijven... maar dat is eh, in sommige gevallen enkele weken en eh, soms wel een paar maanden... hebben wij gehoord van onze bronnen. en dat is veel langer dan, dan waar ja, de hal eigenlijk voor bedoeld is. Ook verblijven er vaak veel meer mensen dan is toegestaan. Het COA, die verantwoordelijk is voor de opvang, zegt dat het om een noodsituatie gaat... omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel nog steeds overvol is. Het is goed mis op Curaçao. Noodweer daar heeft voor veel schade gezorgd. Ook het park van comedian Jandino Asperaat is ondergelopen. Twee dammen eigenlijk eh, hebben het begeven. Die zijn samengekomen. En onze park ligt eigenlijk in een vallei. Dus het is, eh, ja, we hebben echt de volle kracht van de natuur gekregen. Dus eh, van de, de bruggen, de, de paden, zelfs asfalt is weg. Onze hele infrastructuur is gewoon weggevaagd. De regering heeft beloofd snel met een plan te komen om de schade te herstellen. Studenten en docenten van de Universiteit Gent willen dat alle samenwerking met Israëlische instellingen stopt. Daarmee sluiten ze zich aan bij andere protesten wereldwijd op universiteiten. In de VS protesteren studenten al weken tegen de oorlog. Ze hebben op sommige plekken tentenkampen opgebouwd omdat ze niet weg willen. Er worden steeds meer wilde dieren uit Oekraïne opgevangen in ons land. Dat zegt Stichting AAP. Zij regelen die opvang. De dieren ontsnappen tijdens de oorlog uit dierentuinen... of worden vergeten en toevallig gevonden, vertelt de stichting. We hebben laatst een, eh, een, een, een luipaard eh, opgevangen... Ja, eh, die werd dan door eh, Oekraïnse soldaten inderdaad in een tuin gevonden. Eh, ja, dat dier had dus ook al enige tijd niet meer gegeten. Dus die was er vreselijk slecht aan toe. de bommen waren daar ingeslagen. De granaatscherven zaten overal. En waarschijnlijk ook in het dier. Ja, dat is natuurlijk, zijn natuurlijk wel hele schrijnende en akelige situaties. De stichting heeft sinds de oorlog al negen leeuwen, een aap, een Afrikaanse wilde hond... en een luipaard uit Oekraïne opgevangen... op locaties in Nederland en Spanje. Het weer, vanochtend veel zon en droog. Vanmiddag meer wolken, met in het zuiden ook regen.